ik wil jou hebben. Suikerbossie, ik wil jou hebben. Suikerbossie, ik wil jou hebben. En wat zal jouw mama daarvan zijn? Dan loop ons zo onder deur die maan. Dan loop ons ons op onderdeur die maan. Ik en met suiker was hij samen. Zij kan niet loskomen, niet haar kost is blauw. Zij kan niet tegen, niet haar thee is blauw. Zij kan niet brood bakken, niet is als vertrouw. Toch ruil ik suiker was nog niet per jou. ik wil jou hebben. Suikerwossie, ik wil jou hebben. Suikerwossie, ik wil jou hebben. Oh, en wat zal jouw mama daarvan zijn? Dan loop ons zo onder deur die maan. Dan loop ons zo onder deur die maan. de suiker was hij saam. Zij kan nou wel voor een kiezen waar jij van houdt, maar ook is bonken zo die worden dood. En dat van lekker lijkt zo aan die taal. Hij suikerbos, ik gepacht kom, word mijn vrouw.